Suzanne Vries met het NOS Journaal. Drie Israëlische militairen zijn vandaag omgekomen bij een raketaanval door Hamas. Dat meldt het Israëlische leger. Ook zijn minstens elf militairen gewond geraakt. Vandaag werd een Israëlische legerbasis bij de grensovergang Kerem Shalom door Hamas aangevallen, volgens Israël vanuit Rafah. De grensovergang, die veel gebruikt wordt om hulpgoederen naar de Gazastrook te brengen, is na de aanval gesloten. Israël heeft als reactie luchtaanvallen uitgevoerd op Hamas-doelen in Rafah. De VS heeft een lading munitie tegengehouden die bestemd was voor Israël. Dat zegt de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van twee anonieme Israëlische functionarissen. Als het bericht klopt, dan is dat een opvallende ontwikkeling. President Biden heeft openlijk kritiek geuit op de manier hoe Israël oorlog voert in Gaza... maar heeft de militaire hulp vooralsnog niet beperkt. Omwoners van een museum in de Limburgse plaats Stevensweert zijn boos... omdat er nazi-vlaggen aan het museum hangen. Die hangen daarvoor opnames van een film die gaat over de Tweede Wereldoorlog. Omwoners vinden de timing gevoelig vanwege Bevrijdingsdag. De filmmakers hebben wel toestemming van de gemeente. Bevrijdingsdag is vanavond traditiegetrouw afgesloten... met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. Daarbij waren ook koning Willem-Alexander en koningin Maxima aanwezig. Onder andere Flemming en Guus Meeuwens traden op. In het hele land waren er vandaag 14 bevrijdingsfestivals. Ook waren er zo'n 700 plekken waar je een vrijheidsmaaltijd kon eten... en ondertussen in gesprek kon gaan over vrijheid. Demissionair, premier Rutte ontstak vanmiddag het bevrijdingsvuur in Roermond. Vanmiddag was ook het vrijheidsdefilé in Wageningen... Het weer het blijft vanavond en vannacht droog.